Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een Apache-gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht... heeft gisteravond een voorzorgslanding gemaakt... in een weiland in de omgeving van Elburg. Dat meldt het Defensie-helikoptercommando. Waarom de helikopter de landing in het weiland maakte is niet duidelijk. Het toestel blijft vannacht in de polder staan. Een technisch team van Defensie doet onderzoek. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt sinds gisteravond stil... vanwege een kapotte bovenleiding tussen Naarden en Weesp. Spoorbeheerder ProRail denkt dat de treinen pas donderdagmiddag weer op dit traject kunnen rijden. De schade aan de bovenleiding is groot en is verspreid over meer dan een kilometer spoor. De oorzaak is niet duidelijk. Een trein strandde woensdagavond om 6 uur in de polder tussen Naarden en Weesp... waardoor zo'n 100 reizigers bijna drie uur hebben vastgezeten. In Rozenburg bij Rotterdam is een jongen van 17 overleden aan de gevolgen van een steekpartij. De jongen werd bloedend op straat aangetroffen. Agenten hebben hem nog geprobeerd te reanimeren. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De aanleiding voor de steekpartij is onduidelijk. Niemand is opgepakt. De voormalige leider van de partij Denk, Kuzu, wil toch op de kandidatenlijst komen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Eerder dit jaar kondigde hij zijn vertrek aan uit de politiek. Het werk legde een groot beslag op zijn privéleven, zei hij... en hij wilde een andere weg inslaan. Nu heeft Kuzu besloten om toch door te gaan. In zijn partij woedde begin dit jaar een machtsstrijd tussen Kuzu... de nieuwe lijsttrekker Arzakan en partijvoorzitter Usturk. Het weer, de bewolking overheerst. Vanuit het zuidwesten gaat het regenen, maar achter de neerslag klaart het op.